Die, die, die zeggen eigenlijk dat de Russen geen aanstalten maken, geen duidelijke bewegingen zien om zich terug te trekken. En uit de woorden van de Russen, ja, daar concluderen zij eigenlijk alleen maar dat de Russen gewoon te weinig troepen hebben om Kiev te omsingelen. Amerika denkt dat de Russen zich opmaken voor een grote aanval op andere gebieden in Oekraïne. In een buitenwijk van Tel Aviv zijn vijf mensen doodgeschoten. En ook de, de schutter zelf is doodgeschoten. Het zou gaan om een Palestijn van 27. Op beelden op social media is te zien dat een man met een automatisch geweer op mensen in een woonwijk schiet. Het is de derde aanslag in een week tijd in Israël. Nederland heeft het vanavond in de oefenwedstrijd tegen Duitsland niet verder kunnen schoppen dan 1-1. De Duitsers kwamen in de Johan Cruijff Arena als eerste op voorsprong. De bal kwam met een gelukje voor de voeten van Thomas Müller. Goed aangegeven door Musiala. Niet gevolgd. Musiala! En dan Thomas Müller. 1-0 Duitsland op slag van rust. Immer Thomas Müller. De ontdekking van Louis van Gaal zo lang geleden. Toch wist Nederland de achterstand weer in te halen na de rust. Dumfries kopte de bal terug vanaf de achterlijn. En invaller Bergwijn schiet de gelijkmaker. De Jong. Dumfries en het is 1-1. Steven Bergwijn. Ook dit hebben we in het verleden wel eens gezien. Zo rol voor Denzel Dumfries op de achterlijn. Wat is die dan groot en sterk. Er werd nog meer gevoetbald vanavond. Portugal en Polen hebben zich geplaatst voor het eindtoernooi van het WK voetbal in Qatar.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 I cried silence is not enough if you fight the words I fight the melody if you stand there you're that's bullshit and you know it so well happens Ben jij toevallig die Frans model? Je m'appelle Shaggy, et eh, ik kom heel vaak hier. Eh, pardon, et eh, mademoiselle, et comment tu t'appelles? Ik zag Jeanne op de trottoir, zie foto voor de memoire. Oh, oh, oh, ce soir. back to nothingness like a week in the desert ZFM. Gimme, gimme, gimme some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning, is flaming my life Walking the path so many paced a million times Drown out the voices in the air Leaving the ones that never cared Picking the pieces up and building to the sky My patience is waning Is